Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een openbare middelbare school in Hoofddorp heeft een leerling gediscrimineerd vanwege haar geloof. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. De school richtte geen stilteruimte in waar het islamitische meisje kon bidden. Het college vindt dat discriminatie. De school is het niet eens met die uitspraak en zegt dat het niet haar taak is om een aparte gebedsruimte in te richten. De onderwijsinstelling wil neutraal zijn en iedere leerling gelijk behandelen. Meer dan 200 mensen hebben een petitie getekend voor zo'n ruimte, maar de school blijft bij het besluit. In Zweden is een tienerjongen aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij buiten de gevangenis in Alfa aan de Rijn twee weken geleden. Het is een Zweedse jongen, of hij wordt overgeleverd aan Nederland is nog niet duidelijk. Op 16 januari werd een gedetineerde die de gevangenis verliet voor werkverlof beschoten vanaf de parkeerplaats. Defensie overweegt om zijn zero-tolerance-beleid op drugs los te laten, meldt Nieuwsuur. Op dit moment worden militairen die worden betrapt op het roken van cannabis of het slikken van ecstasy ontslagen. Maar er is discussie over. De vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel vindt niet dat de regels te streng moeten worden, zegt de voorzitter bij het radioprogramma Dit is de Dag. Nou, je moet de mensen in ieder geval eh, die eh, softdrugs hebben gebruikt niet in dienst. Omdat je namelijk ook eh, de veiligheid van medewerkers en ook de geloofwaardigheid van de krijgsmacht in geding brengt. Maar op het moment dat het in privé plaatsvindt, softdruggebruik, dan moet je in ieder geval de mensen waarschuwen. En dat kan met een voorwaardelijk ontslag kan dat gewoon plaatsvinden. In 2024 gebruikte ruim een kwart van de jongeren wel eens drugs. Het weer in het noorden en oosten sneeuw. In Groningen kan dat duren tot ver in de nacht.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 Still, I'd bring the autumn. I'd fill the house. I'd whisper through the tall trees from figures in the clouds, a phantom saint wouldn't be proud. kids, but I am surreal. I live off your grid, I may seem quite harmless. Just a hole in your sock. But these fires I start Ja, het leuke was eh, dat eh, bijna vier jaar geleden dit eh, album gepresenteerd werd in Piers in Volendam. Francis' album Blake was dit met het nummer On Darkness. En staat op Passages. In 2022 is dit uitgebracht. Eh, tijdens dat optreden was alleen de drummer eh, anders dan de huidige samenstelling van Alaska. Dat is eh, Wouter Tol geweest. die kennen we nog als drummer van Dandelion in dat opzicht. Maar die deed de drumpartijen. Maar voor de rest waren alle andere leden gewoon leden van de band Alaska. Namelijk Frank Bond zelf. Uh, Martin Tol en Ferry Jonk. Ja, die, eh, die, die stonden daar gewoon op het podium. Dus drie vierde was gewoon van eh, dat is. Dus. En als we het over Alaska hebben, straks komen ze nog helemaal aan het eind van dit programma nog een keer voorbij. Dus dat is straks. Nu, tijd voor veel muziek waar we nog niet eerder aan toegekomen zijn. En er zit één nieuwe single tussen die morgen uit wordt gebracht. En daar zit ook nog wel een eh, verhaal aan, maar dat hoor je zo. Eh, eerst eh, Mix en Killing Me Inside. the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. het was weer even stevig. Sonic Web was dit eh, met een eh, laatst verschenen single. En het nummer dat heet Invincible. Daarvoor hoorde je Mix en Killing Me Inside. En eh, daar doet misschien een aantal luisteraars die van een wat latere leeftijd, zeg maar die Jaapie Koper leeftijd hebben. Die denken van, die dame heeft toch wel een beetje een heel bekende stem. tenminste overeenkomst met iemand. Ja, Stevie Nicks. Dat viel mij een beetje op. Van, van Fleetwood Mac, die dame dus. Ehm, we gaan eh, weer even weer beuken. En dat doen we met Gunmol en Bitterness. vorige week eh, laten horen. Deze van eh, Moon Unit, Time's Up. Daarvoor hoorde je Gunball met eh, toch wel een stevig nummer. Dat, dat heet Bitterness. Ehm, weer even wat tijd voor wat instrumentaal werk. En wel het instrumentale werk wat hier ooit vorig jaar is gepresenteerd door niemand minder dan Heimat. Die later nog in de popronde opdook. want ja, wij hadden hem het genoegen mogen hebben om hem hier in de studio te hebben. En een van de nummers die hij op die avond speelde was dit nummer. Dat nummer dat heet Horizon. was dit met eh, de uh, ballad. En dat is ook inderdaad een ballad. Want eh, wie de captain een klein beetje kent... weet eh, dat het toch nog een beetje een noisy bandje is. dat gold niet een beetje voor Heimat. Heimat. Huub Reiners zit daarachter. En dat is een begenadigd producer. Heeft onder meer gewerkt met... Bluff, maar ook met Tim Don. En die heb ik afgelopen zondag getroffen bij de Sexton Sunday Sounds. Maar daar heeft hij ook de productie destijds voor gedaan voor een van de albums eh, die Tim Don heeft uitgebracht. En achter Tim Don schuilt Thijs vroeg op. Dat is de man die daarachter eh, schuilt. Verder met eh, de muziek, want vorige week hebben wij ehm, min of meer de EP van Baby Condor ehm, ten doop gehouden. En dat waren de broertjes Groen die daar wat over te vertellen hadden. En een van de nummers die erop staat... en dat is eigenlijk ook de track waar het eh, bij uh, Beente en Nolle Groen een beetje om gaat... dat is eh, het nummer Dreaming of the Day van Baby Condor. apart Er zou er iets moeten gebeuren. Maar eh, er staat iets grandioos vast. Dan zie je weer zo'n een of ander eh, cirkeltje. Eh, ja, daar komt hij. zal eventjes, eventjes weer even terugzetten, jongens. Want dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want er zit best ook nog wel een verhaal apart achter dit, dit nummer. Eh, en hoe krijg je dat dan weer terug hier binnen dit eh, fijne systeem? Ja, dat is dan bijna niet te doen. Weet je wat ik ga doen? Ik eh, zet hem gewoon even lekker opnieuw in, het, in het lijstje. En dan doen we het helemaal weer opnieuw. en ondertussen vertel ik in ieder geval dat een van de bandleden ooit hier is geweest. En luistert naar de naam Hanne Brunnegreef. Nou, en als ik die naam zeg, dan zeggen mensen van... hé, hey, dat was toch Zuster Zonnebloem. Ja, inderdaad, dat was Zuster Zonnebloem. Want de band heeft de naam veranderd. En die naam heet tegenwoordig Semuta. En ze hebben... Of Semuta, ik eh, weet ook niet precies hoe ik het uit moet spreken. Maar dat is de nieuwe naam eigenlijk van een band eh, van eh, de bestaande leden van Zuster Zonnebloem. Maar ze maken totaal andere muziek als Zuster Zonnebloem. De single, de eerste echte single, die komt morgen uit. En die mogen we vandaag eh, laten horen. Het nummer dat heet Faces. without a beetje jammer dit natuurlijk weer. Hè? Twee seconden en dat je dan op een gegeven moment heel snel hier naartoe moet lopen om anders het eh, plaatje te laten is. Maar het is me gelukt. Sword Night met Evergreen. Daarvoor hoorde je dus Semuta of Semuta met Faces. En dat is van eh, de bandleden van Zon Zuster Zonnebloem. Ik vraag me überhaupt af of die band gewoon nog bestaat. Want die maakte meer psychedelische rock. En dit is toch duidelijk heel eh, erg de indie kant op. Maar goed, daar ga ik jullie niet eh, veel, al te veel verder mee eh, vermoeien. Kim or Kathleen heet deze band. Ze komen uit volgens mij Amsterdam. nou, Amsterdam. Elegant Elegantly Crashing Down heet dat nummer. elegantly crashing down, catching sunlight from a ray gun. Bring the senses to the ground, making sure that you're around. Tunnel vision makes no sound. On the surface, we are smiling. Japanese and crystallized. Someone else has lost his mind. Accidentally burning down. Permanently consecutive ideas Gravitation pulls you down in your arms I'm the one to tell you the one Instantly turning silent So uncertain of your swagger Positively on the run Wired to the ticket price Telling everyone your story When events unfold your smile Pulls attention hard and wide Accidentally consecutive ideas. Gravitation pulls you down in your arms. I'm the one to tell you. force of nature. What wild dan komen we weer in de categorie korte nummers... om een beetje goed uit te komen in het eh, laatste uur. Two Sides van Singa. Dat is een beetje de afsluiting van het album Antidote... wat ze vorig jaar heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Green Polder met eh, het nummer The Line. En daarvoor hoorde je Kim or Kathleen en Everything... bla bla bla en nog wat. Goed, eh, dit is eh, ook weer het einde van eh, dit fijne programma. Nou hoop ik dat er weer iets gaat komen. Maar nu zegt hij weer... Audiobestanden, not responding. Het is weer echt... ja, dan zie ik weer een een of ander cirkeltje weer ergens komen. Ja, dat krijg je dan op een gegeven moment. nou, kom op Nelis. Dan <laughs> kan ik ook nog even fijn afsluiten. Ja, want we hebben nog één nummer. En tenminste, als eh, het systeem een beetje wil meewerken... dan, hebben, dan kan ik hem ook eh, laten horen. Maar anders dan wordt het een echt een drama weer, eh, dit, dit hele verhaal. Weet je wat ik doe? Ik ga even kijken of ik hem op een, een of andere manier... nog aan de gang krijg via een andere bak. Nou, dit, nou ja, gaat, het, gaat het lukken? ik hoop het wel, in ieder geval. Ehm, we zullen hem niet helemaal tot het einde kunnen laten horen. Want eh, eh, de tijd is te kort ervoor. Alaska en de Prophet. Zie je volgende week weer. Dag. Oh, come on, people, join our caravan. Let's befriend our setting sun. Further up west, there's the promised land. It's where we go, cause it's where we're from. Don't fit the skies filled with birds, singing my words to the beating of the mountain's heart.